Maar er kan blijkbaar nog meer bij, melden bronnen in Den Haag aan de NOS. Zo wordt het weer mogelijk om lessen te volgen voor het rijbewijs theorie-examen. En bij begrafenissen mogen 100 bezoekers komen. Dat zijn er nu nog 50. Vanavond om 7 uur, dan is er een persconferentie. Een paar Britse voetbalclubs lijken terug te krabbelen. Er ligt een plan om met 12 Europese topclubs een eigen competitie te beginnen, de Super League. De helft van die clubs komt uit Engeland. Maar daar is de kritiek niet mals, zegt correspondent Tim de Wit. En het allemaal, zo wordt dat natuurlijk hier gezien, voor het grote geld. En helemaal niet kijkend naar wat fans eigenlijk willen. En dat zorgde gisteravond al voor woedende reacties bij Liverpool-fans. Liverpool speelde gisteravond tegen Leeds. En fans staken daar zelfs het shirt van Liverpool in de brand. Dat gaat echt heel erg ver. Volgens Britse media zijn Chelsea en Manchester City inmiddels aan het twijfelen... of of ze nog wel trek hebben in de Super League. Nog ongeveer een maandje en dan barst het Eurovisie Songfestival los in Rotterdam. Maar er is al een afmelding. Australië komt niet onze kant op. Door de coronaregels daar mag de zangeres haar land niet uit. De organisatie zette een filmpje op Twitter. Hey guys, I just wanted to jump in here really quickly and say that I actually am still competing at Eurovision this year. We'll just be doing it here in Australia instead of Rotterdam because we know you can't leave the island. Australië doet wel gewoon mee aan de wedstrijd, maar hun nummer is in een video te zien in plaats van live. Het Songfestival is half mei, Nederland organiseert de boel en zit dus met Django McCroy automatisch in de finale. Het weer. Vanmiddag ontstaan er wat meer wolken en op een paar plekken kan ook wat regen vallen. Het is 13 tot 17 graden. Morgen dan is het iets minder zacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 No one will ever love you better. And when I'm gone, I'll still be true to you. The seed of love lives inside of you. I'll be your angel up in heaven, and all my love will shine down on you for eternity.